uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De moeder van Tamar, het meisje van 14 uit Marken... dat dit weekend dood werd gevonden in de berm... roept de dader op om zich te melden bij de politie. Dat zei ze bij op 1. De politie gaat ervan uit dat het meisje is aangereden. Zondag werd nog gezocht naar mogelijke sporen van de auto. Volgens de politie is de dader de enige die antwoord kan geven op alle vragen. In India zijn al honderden mensen om het leven gekomen door overstromingen. Vooral twee arme deelstaten in het noorden van het land zijn met 111 doden sinds mei zwaar getroffen. En overstromingen die werden veroorzaakt door hevige moessonregens. Daardoor lopen grote delen van het land onder water en ontstaan er flinke modderstromen. Gewassen raken beschadigd en miljoenen mensen moeten hun woning uit. Een deel van de bevolking wordt opgevangen in geïmproviseerde tentenkampen. Daar kunnen de coronamaatregelen, zoals het houden van voldoende afstand, moeilijk worden nageleefd. Een vroeg zelfportret van Rembrandt heeft op een veiling in Londen bijna 14 miljoen euro opgebracht. De Hollandse meester schilderde het portret van 22 bij 16 centimeter toen hij 26 was. Mogelijk als een soort visitekaartje voor zijn aanstaande schoonfamilie. Hij staat erop met een zwarte hoed en witte kraag. En de Wit-Russische president Lukashenko heeft na eigen zeggen corona gehad... zonder dat hij symptomen vertoonde. De 65-jarige president zei tegen het staatspersbureau... dat bijna alle Wit-Russen het virus heeft zonder symptomen. En Lukashenko noemde de situatie rond het coronavirus eerder een psychose... Wodka drinken, het nemen van een sauna of het spelen van ijshockey... waren volgens hem een goede remedie tegen het virus. Het weer nog. Vannacht kan het in het noorden nog een beetje nat zijn. Het koelt af tot een graad of 13. Overdag geregeld zon bij 18 tot 23 graden. Ook dan in het noorden nog kans op een enkele bui.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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. get day. I just gotta, I just gotta know.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 Ze nemen mij nooit weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg wat is er nou? Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was het denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lang. Ik wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Zeg maar als je gaat vergeet me Maar nu eerst het NOS nieuws van...